Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Wedstrijden op natuurijs kunnen misschien toch doorgaan. Het kabinet kijkt of professionele schaatsers een tijdje samen in een bubbel kunnen... zodat ze elkaar niet besmetten met corona. Dan kan er misschien toch geschaatst worden op natuurijs, zegt premier Rutte. Dat is een ingewikkeld punt. Uh, eh, Vert hier net, maar ook Tamara van Ark zijn bezig om te kijken met de KNSB. Wat zou daar kunnen? Er komt u meteen een vraag over de Elfstedentocht. Ja, ik zie u al. Eh, die hoop ik natuurlijk ook dat die zou kunnen komen. Maar wat niet kan is publiek, wat niet kan is een grote toertocht. Dus dan zou je moeten kijken, kan er misschien iets met die eh, topschaatsers. Maar nogmaals, dat is nog ver weg. Het kabinet, kabinet overlegt er nog over met de Schaatsbond. Ze hopen daar de komende dagen iets meer over te kunnen zeggen. Ook morgen blijven sommige test- en vaccinatielocaties van de GGD nog dicht vanwege het winterweer. Zo zijn er een paar plekken in de regio Rotterdam-Rijnmond gesloten. De autoteststraat in de Rij Amsterdam en de coronatestlocatie van Gorkum. Een man man van 85 heeft gisteren na een valpartij een uur lang buiten in de sneeuw gelegen. Hij was in de tuin de kippen gaan voeren, maar na een uur was hij nog steeds niet terug. Zijn bezorgde vrouw schakelde daarom de politie in en agenten vonden de man even later in de tuin en hebben hem naar binnen getild. Is het je grote droom om in de voetsporen van André Kuipers te treden? voor het eerst in elf jaar zoekt de Europese ruimteorganisatie ESA nieuwe astronauten. Ze roepen vooral ook vrouwen en mensen met een beperking op om zich aan te melden. Vanaf eind maart kunnen mensen die een baan als astronaut wel zien zitten zich aanmelden. En eind mei sluit de inschrijving. Met een beetje geluk mogen de gelukkigen in de toekomst zelfs mee op missies naar de maan. Het weer nog koud natuurlijk, maar vanavond wel droog en minder wind.